Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Nederlandse Patriot-missie in Turkije stopt eind januari... heeft het kabinet aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens het kabinet kan de missie niet verlengd worden. De raketsystemen zijn lange tijd zwaar belast. Daardoor neemt het gevaar van storingen toe. De Patriot-missie, waarbij ruim 200 militairen betrokken zijn... startte begin vorig jaar om NAVO-bondgenoot Turkije te beschermen... tegen raketaanvallen uit Syrië. De meeste Nederlanders gaan er volgend jaar iets op vooruit. Dat verwachten de partijen die met elkaar onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Ze hebben bijna een akkoord bereikt. Het kabinet hoopt woensdag overeenstemming te bereiken met de coalitiepartijen en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. In en rond de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 43 doden gevallen bij verschillende aanslagen. De zwaarste aanslag was bij een moskee in het oosten van de stad, waar een zelfmoordterrorist zichzelf opblies. En in twee steden ten zuiden van Bagdad gingen autobommen af. Afgelopen zaterdag vielen ook al tientallen doden bij aanslagen in Irak. Tegen twee mannen die in de gevangenis van Middelburg een internationale drugsbende zouden hebben opgezet, is zeven jaar cel geëist. De bende importeerde volgens de OM uit Polen voor duizenden kilo's aan ingrediënten voor het maken van amfetamine en ecstasy. Toen de mannen van 39 en 47 jaar in Middelburg samen in een cel kwamen te zitten, vochten ze hun ervaring en netwerken samen. Clarence Seedorf heeft in zijn geboorteland Suriname een lintje gekregen... vanwege zijn voetbalcarrière en sociale projecten. Zo heeft hij een sportcomplex laten bouwen in Paramaribo. President Bouterse deelde het groot lint in de ereorde van de gele ster uit aan de oud-voetballer... en noemde hem een grote zoon van Suriname. Het is de hoogste onderscheiding voor een burger in Suriname. Het weer de komende uren op steeds meer plaatsen regen, vooral in het zuiden. Morgen overdag trekt de regen geleidelijk weg en breekt vanuit het noorden de zon door. Tijdens de buien is het maar 14 graden, in de zon nog zo'n 18. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een vrij drukke avondspits voor de maandag. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge 4 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Badhoevedorp en de afrit Haarlem-Zuid 4. A10 Zuid richting Den Haag bij Oud-Zuid 5. En de andere kant op tussen Oud-Zuid en Knopend Watergraafsmeer 6. ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht veroorzaakt file bij Knopend Lunette. Daar zijn drie rijstroken dicht. A13 Den Haag richting Rotterdam bij de afrit Berkel en Roderijs 5. De andere kant op voor Delft-Noord 6. A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht 4. A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 4 op de parallelbaan. A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 4. Verderop tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5. A27 naar Almere tussen Houten en knooppunt Rijnsweert 7. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de parallelbaan. Tot zover de verkeersinformatie.